Marielle Hageman met het NOS Journaal. Enschede zit zonder stroom. Volgens netbeheerder Inexis is de stroom in onder meer het centrum uitgevallen. Om hoeveel huishoudens het gaat is nog onduidelijk. De stroomuitval is ontstaan doordat een transformator was uitgevallen. De oorzaak is nog onbekend. Wel zou er rook uit de transformator komen. Monteurs van de netbeheerder zijn bezig met het verhelpen van de stroomstoring in Enschede. Een van de eigenaren van het Italiaanse modehuis Missoni is vermist. Het vliegtuig waarin de 58-jarige Vittorio Missoni zat... is gisteren voor de kust van Venezuela van de radar verdwenen. De autoriteiten in Venezuela zijn met een uitgebreide zoektocht begonnen... naar het vliegtuig met zes inzittenden. Vittorio Missoni was samen met zijn vrouw, twee vrienden en twee bemanningsleden onderweg... van de eilandengroep Los Rox naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas. De omstreden neuroloog Janssen Steur is ontslagen bij het ziekenhuis in Duitsland waar hij werkte. Het ziekenhuis in Heilbron zegt in een verklaring dat het pas gisteren na de ophef in Nederland achter de voorgeschiedenis van Janssen Steur kwam. De samenwerking is toen direct verbroken. Janssen Steur werkte sinds 2011. Voor zover het ziekenhuis heeft kunnen nagaan heeft Janssen Steur in Heilbron geen foute diagnose gesteld. In Zuidoost-Frankrijk is een privévliegtuig neergestort. Alle vijf inzittenden zijn omgekomen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag een paar minuten na het opstijgen bij Grenoble. Het vliegtuig was op weg naar Marokko, waar het ook is geregistreerd. Het tweemotorig vliegtuig zou zijn neergekomen in een onbewoond gebied tussen Grenoble en Saint-Étienne. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Het Legermuseum in Delft is vandaag voor de laatste keer open geweest. Het museum gaat samen met het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg. Op de voormalige vliegbasis Soesterberg gaan de musea samen een nieuw museum bouwen... dat in het najaar van 2014 open gaat. Het weer. Vanavond en vannacht plaatselijk wat motregen. Morgen opnieuw bewolkt en motregen.